Volgens premier Rutte kan dat niet anders. Ongelooflijke eh, tegenvaller. Buurlanden hebben heel snel eh, gasafname afgebouwd. België, Duitsland. En Duitsland heeft nu eh, helaas eh, toch nodig, en dat ja, moet ook respecteren, iets meer gas dan, eh, dan we dachten. Nou, iets meer, toch wel behoorlijk meer. En dat is natuurlijk ongelooflijk slecht nieuws voor Groningen. Een deel van het gras uit Groningen gaat dus naar Duitsland. Minister De Jonge heeft Ajax aangesproken op het feit dat de club de coronaregels heeft overtreden. De club vloog met vier besmette spelers terug uit Portugal. Ajax dacht dat het mocht omdat er een privévliegtuig werd gebruikt. Volgens de nu nog coronaminister De jongen moeten ook sporters zich aan de regels houden. Het punt is, dat virus houdt er geen rekening mee of jij toevallig een sporter was of niet. En dus wetten en eh, regels die gelden gewoon voor iedereen. Ook voor sporters, ook voor hele goede sporters. En, en ook voor mensen die bij Ajax eh, op de payroll staan. Bij de zoektocht naar de vermiste Sam van 17 in Haarlem... heeft de politie in het water een lichaam gevonden. Of het om de vermiste jongen gaat, is niet bekend. De politie doet nog onderzoek. Sam fietste in de nacht van woensdag op donderdag naar huis, maar kwam daar niet aan. De afgelopen dagen hebben naast agenten ook vrienden, familie en vrijwilligers zoekacties gehouden. En door corona moeten ze op veel plekken dit jaar weer de carnavalsplannen afblazen. Maar een jaar zonder polonaises en prauwwagens zien ze in het Brabantse dorp Ooyen niet zitten. Daar verplaatsen ze de carnavalsoptocht naar het laatste weekend van mei. Deze wagenbouwer is blij dat hij door kan klussen. Nou, dat is, dat is natuurlijk hartstikke goed nieuws. We zijn allemaal al wel begonnen met de onzekerheid of dat het wel door kan gaan, ja of nee. Dus... Eh, er is wel, eh, de kans dat het nu door kan gaan eind mei is natuurlijk eh, betrekkelijk groter dan de kans nu. Dus het is voor ons hartstikke goed nieuws. Ze moeten trouwens wel snel aan de bak om de wagens op tijd klaar te maken voor mij. Ik moet wel zeggen, de, de, de snelheid was er al wel een beetje uit. Omdat je steeds minder gemotiveerd wordt om of de kans werd steeds kleiner dat het überhaupt door kon gaan. Dus dan gaat de snelheid er wel een beetje uit. Dus zo extreem veel is er nog niet gedaan tot op heden. Eind mei is de wagen dus hopelijk af. En dan nog het weer vanavond in het noorden. Winterse buien. Het kan vannacht ook glad worden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 And usually I go out on nights, and I think of you once. But if they start playing that song, I can't help but to think about us. Oh, really thought I'd be done with the hardest part when I pull myself out of your arms. Wish I knew that was only the start. felt. But all that was going through my brain was your hands around my waist. You know how to do it so well. Really thought I was done with the hardest part.